uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kwart van de Air France-piloten gaat morgen staken. Dat betekent dat zo'n 10 tot 25 procent van de vluchten uitvalt. De Fransen benadrukken dat de staking geen directe gevolgen zal hebben... voor vluchten van zustermaatschappij KLM. Air France schat dat de kosten van de staking op zo'n 5 miljoen euro per dag uitkomen. De piloten willen het werk vier dagen neerleggen uit protest tegen geplande bezuinigingen. De piloten zouden hebben voorgesteld om vluchten van KLM op Schiphol over te hevelen naar Air France. Nederland is daar fel op tegen en ook de Franse regering ziet daar niets in, zei minister Dijsselbloem vanmorgen. In Amsterdam zijn vijf mensen opgepakt op verdenking van oplichting. Ze zouden e-mails hebben verstuurd waarin slachtoffers werd gevraagd een rekening van 800 euro te betalen. Als ze dat niet wilden moesten ze een formulier met bankgegevens invullen en retourneren. Maar die gegevens hebben de met die gegevens hebben de oplichters voor tienduizenden euro's online spullen gekocht. In de zaak zijn twee mensen voor meer dan 40.000 euro opgelicht. De verdachten zijn drie Ghanese mannen en twee vrouwen. Ze zijn gisteren opgepakt in Amsterdam-Zuidoost. In India zijn vijf mannen veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van een Deense toeriste. De mannen verkrachten de vrouw twee jaar geleden in het toeristisch centrum van New Delhi. Ze had de mannen de weg naar haar hotel gevraagd. Die namen haar daarop mee en verkrachten en beroofden haar. In India zijn vrouwen vaker het slachtoffer van groepsverkrachting. Veel bekendheid kreeg de fatale verkrachting van hun studenten in een bus in New Delhi in 2012. Sinds die tijd treedt de Indiaanse justitie harder op tegen verkrachters. Het weer, eerst nog zon, maar vanuit het noorden en westen neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 17 tot 22 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, kans ook op wat regen. Morgen overwegend bewolkt, soms ook zon blijft zo'n beetje droog bij 17 tot 21 graden. Zondag buien. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Naarden 5 kilometer na een autobrand.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 Alvaro Soler en James B zijn de lijst eh, binnengekomen. X Ambassadors en Little Mix hebben de lijst moeten verlaten. Als je vorige week luisterde, dan was het even stil. Maar dankzij Hans Wasnaar was er toch uiteindelijk wat muziek. Dat ging niet helemaal goed. Maar geen probleem, we zijn er gewoon weer bij. Met de top 40 van Europa tot 5 eh, uur eh, zijn we bij je. En dan gaan we ze proberen zoveel mogelijk nummers eh, te behandelen. Zo direct om half vier ongeveer gaan we kijken naar een F1-update van Tim Koemans. Want dan is het weer zover. Komende weekend in Canada uit mijn hoofd op Montreal. De Formule 1 race. En afgelopen week was er natuurlijk een Formule 1 bolide. Niet één, nee meerdere. Hier op Zandvoort, dan zou je denken meerdere jaren waren ook een paar uh, tweezitters. Ik geloof dat ze twee of drie tweezitters uh, bij zich hadden. En dan eh, één Formule 1 eenzittere bolide. De RB8, zoals u ze mooi heet, van Max Verstappen. Dat was een groot spektakel. Ik denk dat iedereen het wel heeft meegekregen. Dat we daar niet veel uitleg over hoeven te geven. In ieder geval, mocht je het wel willen zien... ga dan even naar Facebook, even spammen, heerlijk. Facebook.com schuine eh, ZFM TV Zandvoort. Staat een mooie uh, dokietje, eh, reportage, hoe je het wil noemen, staat het erover. Duurt maar een kwartiertje. En dan heb je eigenlijk alle aspecten van het afgelopen weekend kort samengevat. Hey, wij gaan beginnen met de top 40 dus. Maar niet voordat we hebben geluisterd hoe de top 3 er vorige week uitzag. Want dat zullen een hoop mensen niet weten. Maar ik wel. Kan je verklappen, hij zag hetzelfde uit als die week ervoor. Maar dus goed nadenkt, weet je het wel. Maar zo zag je er eh, dus uit. Nummer 3. Nummer So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving so keep dancing. can't stop the feeling.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 Ariana Grande met Dangerous Woman op nummer 2. En op stond eh, Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. Wij gaan luisteren naar de nummer 40 eh, van deze week. Deze week in de 26e week twee plaatsen gezakt. Ooit nummer 1 gezien.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 En nu zie je de hekken sluiten met de nummer 40, Lucas Graham met Seven Years. Hey, wij gaan naar de nummer 39. 9 plaats gezakt eh, in de 14e week. Dit is Aluna George samen met eh, Popcorn. I'm in control. take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. wicked like that. nummer 36 eh, van deze week, Major Laser samen met eh, Naila met eh, Light It Up. En daarvoor hoorde je de nummer 39, Luna George, samen met Popka met I'm In Control. Hey, voordat we naar de nieuwe binnenkomen gaan van deze week, de eerste ervan, gaan we eerst luisteren naar de nummer 34, Ellen Walker met Fade It. You were the shadow to my light, did you feel Another star. Een van de tien zittenblijvers is eh, deze plaat, Ellen Walker met Faded. Als ik een beetje terug ga kijken in de lijst, teruggedenken heeft eh, Sue ook al ooit een eh, nummer gemaakt. die heet ook uh, Faded. Dat is best wel grappig, vind ik. Maurice Mulder. Hey, we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En die vinden we op een 33e plaats. Het eigenlijk best wel een hele zomerse plaat. Vind het gek, hij komt ook uit Spanje. Want Alvaro Touché Soler heeft toch flink wat van de wereld gezien. Hij werd namelijk geboren in eh, Barcelona en verhuisde als tienjarige naar Japan toe. Nou, daarna keerde hij eh, weer terug naar Barcelona. En richtte in 2010 eh, met zijn broer Gregory Toussier, moet ik zeggen, en, en een studiegenotengroep Urban Lights op. Waarmee hij voornamelijk indie pop speelde. Nou, in 2015 eh, besloot Alvaro het op een eh, andere bocht te gooien... en zich te concentreren op de Latin. En dat resulteerde in eh, El Mismo Sol dat in Italië de eerste plaats wist te veroveren... en daarna ook in de rest van Europa succesvol werd. Nou, in het voorjaar van dit jaar is de Spanjaard wederom terug met een nieuwe zomerse trek... En dat resulteert in een nieuwe binnenkomst op de plaats 33 voor deze Spanjaard. Dit is uh, Alvaro Soler met eh, Sofia, de nieuwe single van Alvaro Soler, de Spanjaard. Op 33 dus. Eh, wat hij zingt? Ja, over Sofia iets, maar eh, wat weet ik niet is het toch best wel een lekkere plaat, al zeg ik het zelf. Opnieuw binnengekomen dus eh, deze week op nummer 33 hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort. Hey, naar de volgende plaat gaan we even met Tim Kommans bellen. Kijken of die bereikbaar is voor een kleine Formule 1 update. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 32, This Jess Glynn. Met Ain't God Far To Go. Vorige week nog op een 35e plaats, 7 weken in de lijst. 32 eh, van deze week is eh, Jazz Glim met Ain't Got Far To Go. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En afgelopen weekend was het eh, de hele weekend Race Radio. Maar nu ook even een paar minuten lang wat aan de telefoon hebben we weer. Tim Koemans, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, bijzonder goed. Bijzonder goed nog wel zelfs. Bijzonder goed, ja, heel bijzonder goed zelfs. We zijn lekker aan het voorbereiden voor aankomend weekend en de week daarop. Eh, want wij gaan gelukkig naar de 24 uur van Le Mans. Oh ja, dat is waar ook. <clears throat> dus daar eh, zijn we ook lekker druk mee bezig. Spannend. Verder, eh, verder zijn we natuurlijk zelf heel veel aan het racen. En er gebeurt er ook genoeg in racewereld. Dus ja. Vertel, wat kan je ons vertellen vandaag? nou ja, over de Formule 1 eigenlijk niet heel veel. Ehm, normaal gesproken hebben we al een aantal vrije trainingen om over te roepen. En ook over de wedstrijd van vorige keer. Uh, Monaco hebben we echt al een beetje gehad is inmiddels ook alweer twee weken geleden. En het Grand Prix weekend van Canada zit eraan te komen op het circuit van Montreal dit weekend. <clears throat> Eh, Verstappen die er eindelijk met zijn eigen nieuwe motor gaat rijden. Of in ieder geval de geüpgrade motor van Red Bull. Ehm, die motor die gebruikte Ricciardo vorige week al. Eh, <clears throat> Verstappen die dus deze, dit weekend ook met die motor gaat rijden. Mm -hmm. 35 pk extra. Dus eh, even kijken of daar nog wat meer over te roepen is. <laughs> Eigenlijk bijna niet, ja. <laughs> We hadden vorige keer ook al even over de nieuwe Pirelli-bandjes geroepen. Ja. Ehm, die bandjes die worden een stuk breder en die gaan een aantal seconden per ronde eh, opleveren. En die bandjes die lijken nu eh, klaar te zijn. Dus dat is een eh, belangrijk nieuwtje. Ehm, Oké. Even kijken of wij verder nog wat nieuwtjes hebben. <laughs> Ik heb heel even de site erbij gepakt. Weet je wat wel grappig is over Canada? Dat weet ik dan wel. waar heeft Loemers Hamilton zijn eerste podiumplek, zijn eerste nummer 1 plek gehaald? Was dat op Canada? Dat was negen jaar geleden op Canada. Oké. Okay. Een van de 44 eh, podium eh, nummer 1 plaatsen, moet ik zeggen, van eh, Hamilton. Een van de 44 al, nou dan, dan heb je dat beter bekeken dan ik. <laughs> Ehm, <laughs> ja, Canada is wel een circuit waar veel kampioenen echt de eerste wedstrijd hebben gewonnen. Uh, waar grootheden, en Gilles Villeneuve, waar het circuit natuurlijk ook naar vernoemd is, heeft daar zijn eerste race gewonnen. Mhm. Ehm, ook Vettel is daar altijd goed. En ook inderdaad een Hamilton en eh, Schumacher heeft daar geloof ik twaalf keer op rij op het podium gestaan. Dus er is daar een hoop, eh, een hoop mee te doen met dat circuit. En eh, ja, het is eigenlijk een beetje een circuit, ehm, heel veel lange rechte stukken en heel veel hard afremmen en chicanes. Behalve dan de eerste sector waar ook nog wel wat snelle bocht in zit. Maar verder, ja, weinig te vertellen tot nu toe. We gaan zo meteen de vrije trainingen vanaf 4 uur bekijken. Ja. En dan gaan we zien of de Red Bull van Max een beetje in de buurt kan komen. Ik hoop het wel. In ieder geval de, de Red Bull die die afgelopen weekend hier had staan die maakte wel de herrie dat hij in de buurt kon komen, maar dat is niet zijn raceauto, hè? Nee, nee, dat is een RB8, een auto uit 2012. Ehm, als ik het goed zeg, 2012 jaar moet het zijn geweest. Dat was dus nog een V8-motor met, uh, ja, met een nog eh, jankende atmosferische herrie. <laughs> Ehm, dus niet met het eh, geblazen turboblokje waar we tegenwoordig mee rijden. Ehm, ook al zijn die inmiddels wel sneller dan de auto's uit die tijd. Dus wat dat betreft zijn okay. nog op achteruit gegaan. ook Ferrari overigens met de motorupdate dit weekend. En alle insiders roepen dat Hamilton gaat winnen. Dus eh, ja. Ik ben benieuwd. Absoluut. Hey, en eh, komend weekend eh, hier op Zandvoort staat ook wat te gebeuren in de DNRT. Ja, dat klopt. Ehm, op de DNRT, we hebben natuurlijk vorige week met de, alleen de Mazda Cup uit de DNRT hebben wij meegereden met de Max Verstappen dagen. Ehm, dit weekend is een regulier DNRT weekend. Houdt in dat we twee dagen hebben met, eh, met alle andere klassen ook erbij. Met de SLK Cup bijvoorbeeld en de Volvo's rijden dan. En de Porsche 944's. Eh, de BMW Cup rijdt, de E30 Cup moet ik zeggen. Dus het is weer een eh, vol weekend gratis toegang voor iedereen, dus dat is leuk. Wij rijden zelf op de zondag rijden een kwalificatie is morgens vroeg en dan drie wedstrijden. Dus we gaan kijken of, of we lekker verder naar voren kunnen komen, want dat ging vorig weekend erg goed. Nou, dat <clears throat> hopen we dat we die trend door kunnen zetten. Ja, absoluut. En als dat achter de rug is zondag, dan eh, gaan we kijken of we gezellig naar Le Mans kunnen gaan. En dat gaat ook zeker lukken. We zijn met tien man en drie campers en een auto, dus dat... Eh, oh, wat vervelend. En hoeveel kratten bier? <laughs> Ehm, dat eh, durf ik niet op de radio te zeggen. <laughs> nee, dan gaat het goed. Ja, gaat zeker goed komen. Ja, hey, Tim, bedankt zover. Heel veel succes komende zondag dus op circuitpark Zandvoort. En zo direct om vier uur de vrije training. Yes, en eh, kijken of we volgende week eh, contact kunnen krijgen vanuit Frankrijk. Ja, gaan we even kijken of dat lukt. Eh, voor de liefhebbers overigens morgen op zaterdag om 7 uur Nederlandse tijd pas kwalificatie. En zondag 6 uur Nederlandse tijd de race. Kijk, heel goed. Hey Tim, dankjewel. Yes, jullie ook bedankt. Graag gedaan, hoi hoi. Goed weekend, hoi hoi.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 Bij niemand niet, hè? In ieder geval bij mij niet. <laughs> Hoe zou dat nou komen? Nederland doet natuurlijk niet mee. Nee, vanavond om 9 uur is de eerste wedstrijd van het EK 2016. Frankrijk tegen Roemenië. En dat zal allemaal in eh, Frankrijk eh, ook gespeeld gaan worden. Maar goed, ik weet niet eh, in hoeverre je er zin in hebt om te kijken. Maar het kan gewoon hoor, gewoon op de NOS geloof ik. De NPO-kanalen is het allemaal te zien. Morgen dan de tweede wedstrijd om drie uur Albanië tegen Zwitserland. En eigenlijk moeten we nou met z'n allen gaan juichen voor de Belgen. Maar ja, dat laat ik aan jezelf over wanneer je dat doet. Mocht je dat willen doen. de eerste wedstrijd van België. Moet ik even goed kijken. En dan moet ik niet gaan liegen is maandag 13 juni om 9 uur tegen Italië. En eh, Jan Mulder eh, zei het gisteren al ehm, eh, tijdens RTL Late Night. die wil of die hoopt of die denkt dat de Belgen gaan winnen. Nou goed, dat is voetbal en daar heb ik <laughs> eigenlijk helemaal niks mee. Ik weet ook niet waarom ik over praat. Maar klonk het een beetje alsof ik het wist? Ja, hè, volgens mij wel. Hey, we zijn toegekomen aan de tweede en tevens laatste nieuwe binnengekomen van deze week. Die staat op een hele mooie 27e plaats. We kennen hem allemaal wel. Eh, in de zomer van 2013 brengt eh, deze James B. zijn eerste mini-album The Dark of the Morning uit. En een slordig eh, jaar later is Let It Go de opvolger. Nou, waarvan de titelnummer in de Britse hitlijst weet te halen, maar ook in de Europese hitlijst. Nou, ondertussen had de zanger al een tour achter de rug samen met Hozier. En 2014 dan verschijnt eh, Hold Back the River... afkomstig eh, van zijn debuutalbum Chaos and the Calm... dat in maart 2015 verscheen. Nou, het wordt zijn eerste Nederlandse top 40 hit voor eh, deze James Way... die ook nog eens wordt onderscheiden met de Brit Award Critic Choice. Ook Let It Go, dat Ehm, een hit is geweest, is afkomstig van uh, Chaos en de Galm. En dan staat eh, tot en met eind mei in de Nederlands top 40 bijvoorbeeld. Nou, later eh, volgen de singles If You Ever Want To Be In Love en Best Fake Smile. Nou, If You Ever Want To Be In Love, die heb ik niet in de lijsten zien terugkomen. Maar Best Fake Smile wel. Zo staat in Nederland bijvoorbeeld... Op een 33e plaats. Oh nee, 33 is de hoogste notering in de zes weken dat hij nou in de Nederlandse top 40 staat.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 met eh, zo'n nummer zit komen. Dit is eh, James Bay. Best Fake Smile, de nummer 27 eh, deze week nieuw binnengekomen hier in de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort. We gaan door met een uh, plaat die uit uh, Hollandse bodem afkomstig is...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 Deze week helaas uh, gedaald van uh, eh, 17 naar 24. Dit is Spice eh, samen met Everjack. Met zijn single Hey. De nummer 23 dan van deze week. Ariana Grande. De nummer 23 eh, van deze week, Ariana Grande met eh, Into You. Hey, zo direct eh, is het tijd voor het nieuws, het verkeerinformatie en de commercials. Maar niet voordat we nog een mooie plaat voor jou gaan draaien. Die zal op nummer 18 te vinden zijn. En deze plaat staat er nu 9 weken in. Maar is best wel behoorlijk gestegen. Vorige week nog op 26. Deze week dus op 18. Eh, Dit is Rochelle met All Night Long. Zo direct na het nieuws zijn we weer terug met het tweede deel van de top 40 voor jou.